Kijk even goed naar de weer en de verkeerssituatie op dat moment. En als het kan, Stel dan je reis eventueel wat uit. Niet iedereen wil met dit weer binnen zitten. Deze mensen op Texel zijn buiten. We zijn net aangekomen vanmorgen met de boot. En we logeren hier het weekend. We stonden bij de boot toen we zagen dat code rood werd. Ja, toen stonden we al in de rij bij de boot. Dus we wachten het wel af. Komt vast goed. We zijn vanochtend eh, op tijd eh, vertrokken om eh, de boot te halen. We waren bang dat we anders niet over zouden komen. Dus ja, lekker even een weekendje waaien. Bij onze buren aan de andere kant van de Noordzee heeft Yunis al flink huis gehouden. In Engeland zitten tienduizenden mensen zonder stroom. Er zijn hele bomen uit de grond getrokken. En de O2 Arena in Londen is beschadigd. Delen van het dak van de concert- en sportzaal zijn er afgeblazen. Nederland stuurt geweren, kogels, helmen en andere militaire spullen naar Oekraïne. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken zegt dat ze zich daar moeten kunnen verdedigen tegen de Russen als dat nodig is. Een vrouw uit Soest moet 4,5 jaar de cel in omdat ze naar IS-gebied reisde in Syrië. Volgens de rechter is ze schuldig aan het voorbereiden van terroristische misdrijven en deelname aan een terroristische organisatie. En een babyboom bij een schapenkudde in het Limburgse IJsselstein. Daar zijn op één dag zo'n 70 lammetjes geboren, waaronder acht drielingen. Niet alleen de schapen, maar ook herder Tieneke heeft het er maar druk mee. Ieder jaar worden er heel veel lammetjes geboren en het kan niet allemaal goed gaan. Dus eh, nemen wij die zorg over. Ja, ik vind eh, de lammetijd echt een hele leuke periode. Ik vind het leuk als het begint. Ik vind het ook leuk als het klaar is. Dat we dadelijk weer lekker met de kudde op pad kunnen, inclusief de lammetjes. Ja, heerlijk. In de afgelopen weken is het sowieso al druk. Er zijn daar al 400 schaapjes geboren. Het weer. Nou, komende nacht gaat het weer iets minder hard waaien, maar het blijft onstuimig dit weekend met regen ook. Pas dinsdag gaat de wind echt weer wat liggen.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 need you. When you still the breath in my lungs, my body shakes till the blood in my face makes me awkward smile and turn around. How do I hold these emotions when you spin my world out of place? One look at me, it feels like everything is written in marker on my face. I'm hoping maybe you could tell me now. Am I the only one that's catching butterflies? the same when I look in your eyes. You Don't know what I'd do without you, and That's why maybe you could tell me now. Am I the only one that's catching butterflies? Am I a moth in your flame? Do you burn the same when I? Hoping maybe you could tell me now. Am I the only one that's catching butterflies? comfortable up, up, up her face.